Volgens Ban moon moet er in 2050 70% meer voedsel worden verbouwd, omdat er dan ruim 9 miljard mensen op de wereld zijn. De deelnemende landen aan de voedseltop hebben beloofd dat ze arme landen meer gaan helpen bij het verbouwen van hun eigen voedsel. Rusland en de Europese Unie hebben afspraken gemaakt over het leveren van gas, olie en elektriciteit. Ze waarschuwen elkaar vroegtijdig als de energietoevoer in gevaar dreigt te komen. In januari kreeg Europa wekenlang geen Russisch gas aangeleverd door een ruzie tussen Rusland en doorvoerland Oekraïne. Miljoenen mensen kwamen daardoor in de kou te zitten en ook het bedrijfsleven leed veel schade. Staatssecretaris Huizinga stelt 45 miljoen beschikbaar voor de aanleg van de Rijn-Gouwen-lijn, die Gouda met de kust moet verbinden. Het geld is bedoeld voor het tracé van Leiden naar Katwijk en Noordwijk. De provincie Zuid-Holland wil graag een volledige tramverbinding, maar volgens Huizinga trekt de lijn daarvoor te weinig reizigers. Op de rest van het stuk moeten voorlopige bussen worden ingezet, vindt de staatssecretaris. Het herstel van de Japanse economie lijkt door te zetten. De economie is daar in het derde kwartaal gegroeid met 1,2 vergeleken met het kwartaal ervoor. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. De Japanse groei komt onder meer door overheidsinvesteringen. Bij veilinghuis Sotheby's wordt binnenkort een schilderij geveild van Peter Paul Rubens. Het doek, portret van een jonge vrouw, stamt uit het jaar 1606 en is zelden in het openbaar te zien geweest. Het werk is 400 jaar lang in privébezit geweest en was ook bij Rubens specialisten tot voor kort niet bekend. Sotheby's denkt dat het schilderij begin volgende maand 6,7 miljoen euro oplevert. Het weer. Bevolkt en een gebied met regen trekt van zuid naar noord over het land. Later vanmiddag klaart het op en gaat het stevig waaien. Het wordt zo'n 13 graden.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 uw roman, c'est une romance d'aujourd'hui.